uur door Almegens met het NOS-journaal. Het wegverkeer, treinen en vliegtuigen kunnen vandaag allemaal hinder ondervinden van het winterweer. In de ochtendspits verwacht de ANWB vooral problemen ten zuidwesten van de lijn Den Haag-Breda. In Zeeland werd gisteravond laat al stapvoets gereden. Ook in andere delen van het land kan de sneeuw tot overlast leiden. In Zeeland, West-Brabant en delen van de Randstad, waaronder Den Haag en Rotterdam, valt naar verwachting zo'n 10 centimeter sneeuw. Rond Amsterdam en Utrecht zal dat niet meer dan 3 centimeter zijn en ten noorden daarvan nog minder. De Nederlandse spoorwegen laten in grote delen van het land minder treinen rijden vanwege het winterweer. Ook Schiphol waarschuwt voor vertraging en annulering van vluchten. In Egypte is een trein met militairen ontspoord. En daarbij zijn zeker 19 inzittenden omgekomen en ruim 100 mensen gewond geraakt. De trein kwam uit het noorden van Egypte en was met dienstplichtige militairen onderweg naar een legerbasis in Cairo. Het ongeluk gebeurde kort voor aankomst. Over de oorzaak is nog niets bekend. De spoorwegen in Egypte staan bekend als erg onveilig. In november kwamen minstens 50 kinderen om het leven... toen een trein in botsing kwam met een schoolbus. Het afgelopen jaar heeft een recordaantal van 349 Amerikaanse militairen zelfmoord gepleegd. Dat zijn er veel meer dan er zijn gesneuveld in Afghanistan. Binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt gesproken van een duistere epidemie. Gevreesd wordt dat de zelfmoordgolf te maken heeft met de druk van meer dan 10 jaar strijd in Afghanistan en Irak en de vrees bij militairen dat ze door de inkrimpende strijdkrachten hun baan verliezen. Tennisser Robin Haase is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De Hagenaar maakte geen schijn van kans tegen de als derde geplaatste schot Andy Murray. Haase verloor met 3-6, 1-6 en 3-6. Het weer in de zuidelijke helft van het land vanaf de dus sneeuw. In het noorden blijft het droog. Het vriest op de meeste plaatsen licht in Groningen en Friesland matig. Komende ochtend trekt de sneeuw langzaam naar het oosten weg. Wordt het vanuit het westen droger. In Limburg blijft het nog lang sneeuwen. De temperatuur ligt overdag rond het vriespunt. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding op de A4 Amsterdam richting Delft... is bij het knooppunt Burgerveen een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Er is een omleiding ingesteld. Het verkeer richting Den Haag wordt geadviseerd Sassenheim te volgen. De A44, de N44 en de A12. dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen. Heel veel fijne muziek dit uur van Commodores, Jazzpolitie, Dire Straits, Joe Cocker. Maar eerst John Lennon. Na zijn optredens zette hij op zijn hotelkamer graag langs de Amerikaanse tv-zenders. Een bekende donkere evangelist zei... Let me tell you guys, it doesn't matter, it's whatever gets you through the night. Deze zin vormde het begin van dit nummer... met op piano Elton John. Mandy Grammer, nieuw en Fine By Me. In het volgende nummer laten de soulmannen van de Commodores zich van hun funky kant horen. Na deze hit uit 78 scoort de groep alleen nog met de door bandlid Lionel Richie geschreven ballads. Totdat hij in 1982 de band verlaat en een succesvolle solo-carrière begint. Maar dit is dus nog met Lionel Richie als onderdeel van de Commodores Brick House uit 78. my troubles are self-created. They just live in my mind. Why do we try when it always ends up fine?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 En zojuist liefdesliedjes van Jazzpolitie met Peter Groot, Kormlink en Herman Grimme. bij de afkomstig van de band Splitsing. Het album, getiteld De Jazzpolitie, dat in 1994 werd uitgebracht... werd opgenomen in de studio van Fluitsma en Fantijn. En het werd bekroond met een zilveren harp. I really don't remember that much. I just know I wasted a thousand days. We need protection from this infection, something to ease this cruel disease. A ray of hope and a new direction. I call to you and you rescue me. Cause when you're around, What of the ones that didn't get away? They've taken so much, they've got nothing left to give. But we can do without the reprobation. Let's try some love and some sanity. I know there's thousands all over the nation. I thank the Lord that you rescued me. Cause when you're lasted a thousand days. We need protection from this infection, something to ease this cruel disease. A ray of hope and a new direction. I thank the Lord that you rescued me. hebben op Eurosonic gestaan dit jaar. Fenton Limp en The Paints uit 2012. Daarvoor The Christians en Born Again. Phantom Limp, dat, ja, die naam, waar komt dat eigenlijk vandaan... wordt in de medische wereld ook wel fantoomledemaat genoemd. Dat wil zeggen dat men ondanks amputatie van een lichaamsdeel... toch gevoel in dat lichaamsdeel blijft houden. En waarom die band al zo heet, eh, dat is nog even de vraag... maar we kunnen nog een keertje uitzoeken. De band uit Engeland is in 2004 opgericht en maakt muziek... dat een kruising is tussen country en rhythm and blues... The Pain staat op het gelijknamige tweede album van de groep. Dit is Rhythm Del Mundo samen met Coldplay en Clocks uit 2006. far away from me. So far, I just can't see. So far away. Lindisfarne and Meet Me on the Corner uit 72 en zojuist Dire Straits en So Far Away. De titel dekt de lading erg goed. So Far Away gaat namelijk over een man die zijn geliefde vanwege een grote fysieke afstand moet missen. Het nummer is te vinden op het Dire Straits album Brothers in Arms uit 1985. Dit is Sixpence None the Richer en Sooner Than Later. guess we did what we thought we had to. But what we did wasn't right. Prouder than we should have been. Too many times we walked away. And I always knew there'd be questions. And I know what you tried. true. There was nothing simple about you. life. through Joe Cocker en The Simple Things uit 94. Hij staat 10 mei in Amsterdam in de HMH, de Heineken Musical. En op 11 mei in Eindhoven in het Klokgebouw. En er zijn nog kaartjes. Veel soul- en gospelnummers. In eh, veel soul- en gospelnummers zit een verwijzing naar een eh, bijbels thema. Desmond Dekker die eh, behaalde een nummer 1 hit met The Israelites. En in dat nummer is ook een verwijzing naar het bijbelse thema. naar een bijbels thema, in dit geval naar de exodus uit Egypte. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth and something like Olivia is what I need to find. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. I'm thinking something like Olivia could keep me Wake Up Everybody van Harold Melvin en The Blue Notes. En daarvoor John Mayer en Something Like Olivia. Zometeen in Dit is de Nacht Focus op de Wereld... waarin we spreken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En dit keer gaan we naar Kenia en Mexico. Misschien heeft u het meegekregen. In Kenia heeft de halfbroer van Barack Obama zich verkiesbaar gesteld als gouverneur. Daar komen we straks over te spreken. Hoe zit dat precies? En hier in Nederland is het koud, maar op sommige plekken in Mexico is de vorst nog veel strenger. Tot zometeen in het laatste uur. Met het laatste uur, dit is De Nacht.